in boekraad met het NOS Journaal. Het Outbreak Management Team adviseert het demissionaire kabinet nogmaals... om alle kinderen op de basisschool twee keer per week te testen op het coronavirus. Dat kan met een zelftest. Het kabinet besloot eind november dat alleen kinderen uit groep 6 en hoger moeten testen. Maar het OMT wijst erop dat ook in de lagere leeftijdsgroepen coronabesmettingen voorkomen. Minister De Jonge van Volksgezondheid neemt het advies niet over. Hij zegt dat het zou gaan om enorme aantallen testen die besteld moeten worden... en waarvoor zaken logistiek georganiseerd moeten worden. Dat is op korte termijn niet te realiseren, al dus De Jonge. De toegang tot goed onderwijs hangt nu te veel af van de portemonnee van ouders... zegt de Onderwijsraad in een advies dat vandaag verschijnt. De raad vindt dat de overheid goed moet kijken naar de rol van het groeiende aantal commerciële aanbieders... van bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding. Volgens de raad zijn overheid en schoolbesturen zich niet voldoende bewust van de risico's... Van die deze ontwikkeling met zich meebrengt. De privélessen kunnen de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten, vindt de raad. Bij het bouwen van nieuwe woningen wordt nog te weinig rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Dat staat in een nieuw adviesrapport aan meerdere ministeries. Om de woningnood aan te pakken worden er de komende 10 jaar zo'n 1 miljoen woningen gebouwd. Maar zo'n 820.000 daarvan zijn gepland in gebieden waar in de toekomst overstromingen, bodemdaling, hitte of droogte dreigen. In het advies wordt voorgesteld meer te investeren in woningbouw in hoger gelegen delen van Nederland... en extra regels in te voeren voor woningbouw in buitendijkse gebieden. Het weer. Een gebied met regen en natte sneeuw trekt van west naar oost over Nederland.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 spirit born of earth and water Zandvoort, op 106.9 FM struggle inside She's more than a page of She's my fantasy And she belongs to me and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love stop waiting every day your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight, searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality? Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What Watch a man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. Uh. Uh. Yeah. at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true.